Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft geen barrière opgeworpen voor het kabinet... om door te gaan met de onderhandelingen over Griekenland. Zoals er werd verwacht is er geen Kamermeerderheid... die premier Rutte en minister Dijsselbloem wil terugfluiten. Dat bleek tijdens het ingelaste debat van vanmiddag. Formeel hoefde de Tweede Kamer vandaag geen goedkeuring te geven aan het steunpakket. Rutte en Dijsselbloem wilden nog niet zeggen of Nederland zou meewerken aan een verlichting van de Griekse schulden. Dat onderwerp komt dit, jaar pas, dit najaar pas aan de orde. Er is nieuw bewijs gevonden dat het OM 15 jaar geleden ruim 4,5 miljoen euro heeft overgemaakt aan drugscrimineel Kees H. In het strafdossier over een ontsnappingspoging van Kees H. bleek een afdruk te zitten van de vroegere boekhouding van het Openbaar Ministerie. De zogenoemde erfgoedinspectie heeft de bewuste kopie gevonden in een archief, schrijft minister van de Steur van Justitie aan de Tweede Kamer. De omstreden deal leidde in maart tot het vertrek van staatssecretaris Steven en minister opstelte van Justitie. Teven had de deal destijds als officier van justitie gesloten. Bij een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in de staat Tennessee zijn zeker twee mariniers gewond geraakt. De berichten over het aantal gewonden lopen uiteen en ook over de aard van de verwondingen is onduidelijkheid. Volgens de burgemeester van de stad waar de basis ligt zijn zeker twee mensen neergeschoten. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, zei hij niet. Amerikaanse zender CBS meldt dat de schutter is omgekomen. Hij zou het vuur hebben geopend op de deur van een restaurant op de basis. Mogelijk is ook op andere plekken in de stad geschoten. De zelfstandige pakketbezorgers van PostNL hebben een protest vandaag uitgebreid naar het hoofdkantoor van het postbedrijf. De bezorgers protesteren daar tegen de afspraken die vakbond FNV en PostNL maandag maakten. Zij eisen onder meer een 15% hogere vergoeding dan PostNL heeft voorgesteld. Sinds dinsdag staken de postbezorgers en blokkeren distributiecentra. Volgens een woordvoerder van PostNL worden door de staking 20% van de pakketjes op een later moment bezorgd. Het weer. Komende nacht en ochtend trekken enkele regen- en onweersbuien over het land.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 Het begin weer van een live uitzending. Want vorige week hadden we een herhaling. Ja, <laughs> het is even een tijdje terug. Eh, ik had wat verplichtingen eh, ten aanzien van, eh, van de gemeenschap. En ik ben benoemd als, een, als lid, volwaardig lid van een adviesraad. En dat was dus de reden van mijn afwezigheid. En anders hadden wij de gast van vanavond al ja, min of meer kunnen introduceren. Maar dat doen we nu alsnog. dank dat je in ieder geval zo bereidwillig eh, bent geweest om eh, ja, het eh, een weekje op te schuiven. Frank Dimian, dat is de man vanavond waar we naar gaan luisteren. Zeg het goed zo, hè? Ja, klopt. Frank Dimian. Frank Dimian. hoe ben je aan de naam gekomen? Er is een een muzikant, een straatmuzikant in Los Angeles. Ja. En ik was helemaal Beach Boys fan toen ik, uh, toen ik tiener was. God Only Knows? God Only Knows. popsong van de <laughs> eeuw natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat... ja, ze is best zwaar beïnvloed. Ook door de Beach Boys. Eh, en eh, er was een straatmuzikant in Los Angeles. Die heette Peter Demian. Ja. En eh, toen had ik bedacht, ik ben zijn broer. ja, okay. Ik ben Frank Demian. Ja, alleen hij woont in Nederland. En hij, hij, en hij leeft ergens in Amsterdam. Ik, ik woon in Amsterdam, in Diemen, ja. In Diemen? Ja. Het is helemaal leuk eigenlijk. Hè? Want Demon en Demon, dat, uh, dat bekt lekker. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, besefte ik pas vorig jaar dat dat <laughs> op elkaar leek. Ja, ja precies. Ehm, is eh, muziek een flink deel van je leven geworden? Ja, een groot deel van mijn leven. Toch wel, ja. Nou, we gaan het zo allemaal wel beluisteren. ik, ik, ik, heb me ook laten vertellen, dat heb je mezelf een beetje ingefluisterd... dat je ook nog regelmatig bezoeker bent van de avonden van de Amsterdam Songwriter Guild. Ja. Dat vinden mannen als Luc Nijman, eh, Ro Halfheid van Holst en eh, Max van Remmen altijd heel leuk eh, als, ze, als ze dit horen. Ja, dus, ja, ja, dat is een fantastische plek om, om te spelen, om te oefenen. Backstage Hotel heb ik me laten vertellen. Dat is dat ding aan de, bij de, bij de Lijnbandsgracht in de Ja, zitten tegenwoordig echt vlakbij het Leidseplein, ja. centraal. En elke dinsdagavond. Elke, elke dinsdagavond gewoon. Ja, half negen. Ja helemaal losgaan. Nou, we horen nog, eh, straks nog wat, eh, wat ins en outs eh, over de Amsterdam Songwriter Guild. leuk dat je er bent. we gaan nog even twee nummers draaien en dan gaan, we, gaan we aftrappen. Dus, dus het wordt denk ik wel een leuke uitzending. En het zijn nummers van je laatste album, hè? Ja, de meeste nummers, komen van mijn, eh, van mijn nieuwe album. Mijn eh, debuutalbum ook. Eh, vorige maand uitgekomen. Late in the Morning. Juist. Juist. Oké, dat, dat was even de korte introductie van Frank Demian. hier live bij ons in de studio. je hebt net kunnen luisteren van het begin Hide and Seek met Jay Grease. En natuurlijk de hoofdrol speelt zelf, Gabi Lieve. Ehm, onlangs is ze geloof ik jarig geweest. Dus ja, eh, het, eh, het gaat eh, de goede kant op. ze is druk bezig. En ze is ook bij een festival op Vlieland... Into the Great White Open, geloof ik, is dat. heeft ze nog zelfs samengespeeld met Tim Knol. Dat is ook nog niet de eerste de beste als je daarmee samen kunt spelen. En dat nummer, dat, ja, dat draaien we regelmatig. Nog steeds eigenlijk. Hide and Seek hoorde je. Kan ook niet anders. Heeft een, een leuke vader die haar wel een beetje helpt. Dat is Martijn van Waver van, van One Clueless Friends weet je dat ook weer, hoe, dat een beetje in elkaar zit. Maar daar is zij dus de dochter van. Ehm, morgen dan hebben we een gedenkwaardig feit. Want dan eh, brengt de Cosmic Carnival haar live album uit. En eh, dat eh, zal morgen in ieder geval enigszins met wat luister bijgezet worden. 17 juli stond ergens genoteerd. En anders kun je de, de hele Bubs, of tenminste in ieder geval de aanloop. Kun je, want ik weet niet of ze het morgen echt uitbrengen. Maar ze zullen er in ieder geval iets eh, mee gaan doen met het live album. Wat ze vorig jaar hebben opgenomen. Eh, deels in Rotterdam. En deels ook in uh, IJmuiden. In het Thalia Theater. Daar ben ik ook nog bij geweest. En 29 augustus bij het Once Upon a Time Festival in Rotterdam. Dan zullen ze echt flink wat delen van dat werk laten horen. Dus ook een beetje in die stijl moet je het zoeken. Maar wij draaien nog eh, van het album Mon Cher Amour natuurlijk eh, nog die single die ze hebben uitgebracht. Met de leuke stem van Nick Schuit. Van Station met eh, hun eh, <clears throat> laatste single Sister Don't Cry. <coughs> Sorry, schiet iets in mijn, uh, in mijn, in mijn strottenhoofd. Maar goed, het is inmiddels 17 minuten over 8. En hij staat klaar, Frank Demian. Als het goed is. Ja, hè? Ja, zeker. Oh, wacht even. Moet ik, ik, ik hoor niks via, het, via het schuifje hier. Nou. Ja, ik hoor niks. Ja. Ja, nu hoor ik wel wat. Ja. ja. Ah. <laughs> ja, ik, eh, dat ben je echt eh, zo... Eh, nou ja, goed. We hebben, zijn er ook twee weken uit geweest, hè? Dus dat moet je niet vergeten. Dus, ja, een beetje oefenen <laughs> weer. begint een beetje te verleren. Maar goed, ehm, je staat klaar voor de, voor de eerste twee nummers. Welke twee nummers laat je horen? eerste nummer Shirley Shirt. Dat staat op mijn album. Ja. En tweede nummer, dat is Oh My Baby. Dat is een nieuw nummer. Oké, laat maar horen. with the wedding baby roll to me. She's surely the one I'd love. Her shirt gets me off to heaven above. She's surely the one I want, one I need. Please, please, please leave me under the illusion I'll make love to you one day. Life has no meaning if there ain't no sweet girl able to occupy my mind. Pardon my soul if I said something coming from a dark corner of my mind. She's surely the one I'd love. Her shirt gets me off to heaven above. He's surely the one I want, one I need. Met, met, met her in a bar, bar, bar at the far end of the streets. Baby, baby, won't you come down from the aisle to the end of our dreams? telefoonnummer is eh, oh. een nieuw nummer. Ja. En het gaat over eh, dat je net verliefd bent. Ja. Maar ik wist nog niet of die liefde beantwoord zou worden. Het heet Oh My Baby. night, baby. Hold me in your arms, show me all your charms. I'll bring all my love into you. Oh, my lover, be my lover. Girl, can't you see? You're all that I need, and I can be myself with you. And if you're talking about your beekeeping in the park. The capoeira moves that you make. I'll be there to share the love, share the love you've been dreaming of. Ooh. your doubts. The bees keep on buzzing your name, but to me, nothing is the same. You're not afraid of the risk that you take, you're not afraid of the love that you make. I don't wanna feel but your love is taking me up, and I won't be going down to that lonesome avenue where crazy horses roam no more. Ooh. You're loving, you start. Follow your heart, your tropical locks on my pillow. Oh, my baby, my sweet baby, you're burning my soul. When will you call? Er zitten dus ook nog mensen. Maar eh, ja, eh, we staan, Marcus en ik stonden al in de aanslag bij het eerste nummer. Maar eh, je ging in één keer eh, <laughs> door, door, Want uh, geef altijd tussendoor ook nog de applaus. Dus we kijken elkaar aan. Oh, hij gaat al <laughs> gaat hem winnen. dus ah, dat geeft niet. is ook alleen maar leuk. Die tweede, die, eerst die, die, die met die shirt. Daar heb ik meteen het beeld bij van... ja, wat, wat ik dan zo leuk... Dat je dan op een gegeven moment het shirt tegen je neus houdt... en dat je dan nog de geur van het shirt in... <laughs> dat, dat, dat idee heb ik dan. En de tweede ja, eh, dat is natuurlijk... Bij liefde is het altijd risico's nemen. Want eh, is het eh, nou wel of niet? Het is een keuze. En een keuze is bijna onomkeer, onomkeerbaar, om het allemaal zo te zeggen. En er zit natuurlijk een consequentie aan vast. Ik denk dat daar een beetje ook de strekking in te vinden is in het liedje. Dus ik vond het wel een heel leuk liedje trouwens. Dus, je nou, dankjewel. Ja. Nou, dus, dus we krijgen zo direct natuurlijk nog veel meer. Maar dank je voor, voor het moment. Ja. Oké, dus eh, dat was eh, eh, Frank Dimian voor, voor deze twee nummers. Zou dadelijk rond, nou, laten we zeggen tien over half negen krijgen het tweede blokje. nu weer tijd voor muziek uit de toverdoos, zoals ik het dan om, omschrijf. deze dame is ook een bekende van de, de ASG. <laughs> Ja, maar alleen dat is hem al een klein beetje ontgroeid. Want uh, met een professionele producer uh, erachter een persoon van Huub en dan zo'n nummer afleveren, ja, dan, dan ben je er wel eentje. Hier is Ganna met Someone. Dachten je gevels, meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen die denken en doen, die durven te dromen, participeren, gaan voor het leven en niet voor de roem. Want je heuvelig mooier dan door Venus bedoeld, het bloed in je gracht dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet je heuvelig mooi dan de Venus bedoeld, Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis, tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Want je heuvelrug mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn dorp, hier ben ik thuis. Met je heuvelig mooi, dat door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je had je verkoeld. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn dorp van de maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. En ik eh, durf geen beloftes te maken, omdat eh, ik in een situatie zit, eh, ik leg het hier net uit, dat, dat ik toch op termijn iets hoop te vinden. Maar als de agenda toelaat, en ook de mijners, dan gaan we in september gewoon genieten van eh, een edel viertal waar we dus net eh, de voorman al hebben kunnen, laten, kunnen horen. Dat is Jan van Piekeren met zijn band... Johan Fransen, Lars Hurks en Hans Boosman... Eh, met onder andere dit nummer De Voorstraat. In september, de eerste donderdag, dan zullen ze hier zijn. Daarvoor hoorde je Ghana met Someone. Een van de mensen die ook de ASG heeft bezocht. Ja, er komen dus toch nog eh, inderdaad wat talenten vandaan. De ander die ook eh, voortgekomen is eh, uit die ASG... dat is Kees Mayfield. Er is ook geen onbekende in Nederland, dacht ik zo te weten. En wie er ook eentje uit dat de ASG gebeuren is... dat is een dame uit IJmuiden. Ik heb een blog sinds gisteren of eergisteren is die online gekomen. Gaat over het verhaal achter Under Milkwood. ik vind het nog steeds een heel mooi nummer. Dus het nummer is mij ook dierbaar. Heb ik er ook bij gezet op, op Facebook... Maar ik blijf draaien. En eh, dat heeft eh, gewoon te maken met het, tijdsbeeld waarin wij zitten. Eh, van de een op andere dag is de wereld dan voor een vissersplaatsje in Wales veranderd. Luister zelf maar eens aan de voor. It is night, starfall, and dreams pass by. Petticoats over chairs, mazes of colors. in despair. visions of my man. again The water's breaking through the glass that kept your world outside The sweet and social emptiness to bed Dat was een Walk Water van eh, Colin Hoeven. Die ooit hier eh, bij ons is eh, geweest. kwam hier helemaal voor uit Nijmegen. eventjes een, een, paar nummers spelen. tegenwoordig komt hij niet meer voor de Choco Prince en een kop koffie. blijft hij lekker aan de andere kant van de Waal zitten. Overigens, daarover gesproken, daar komt ook iemand vandaan. Hij is, nou ja, een gepassioneerd fotograaf. En hij heeft ook enkele luistertips. is mijn grote vriend Ronnie van Schenkhoff. Eh, ik zal even, even doorlopen wat hij allemaal heeft eh, aan eh, tips. Want er zitten er een aantal leuke dingen bij. Ilse Gevaert uiteraard met Hollywood Hills. Hoewel er is nu ook een nieuwe daarvan. Work It. Andy, die hebben wij hier gehad met Crazy. dan hebben we nog eentje nog. Scarlett May zie ik hier voorbij komen. En Stephanie June. Dat zijn de meest opvallende die ik hier heb staan. ik noem ze maar eventjes. Want ja, hij is net als wij eh, gepassioneerd bezig in de muziek. En eh, dan moet je dat ook eh, uitgebreid al wel eventjes noemen. Dus vandaar. twee nummers heb je kunnen beluisteren. Dat was eerst dus... Fabiana Dammers met Under Milkwood. Dat is het, naar het gelijknamige boek van Dylan Thomas. Daar waar ik afgelopen week een stukje over geschreven heb. wat Marcus van Dam weer overuren bezorgd heeft. Ja. dus hij staat alweer half klaar met een hamer van... joh, dat moet je niet nog een keer doen. En eh, daarachter dus eh, Colin Hoeven dus met Walking Water. Nou, eh, ik neem aan, Frank, dat jij niet op water gaat lopen. Ben niet van plan. Nee, hè? welke twee nummers ga je... Ehm, ja, laat je ons horen. Ricochet is het eerste nummer. Ricochet, ja. En tweede nummer, Wake Up Empty. Oké. this morning, this morning, the ricochet came, the ricochet came and struck me point blank, and struck me point blank. i have been hiding my feelings, hiding my feelings, and I'm down in better. Alone again, alone again. I pick myself up, pick myself up again. Before I pick up a girl, pick up a girl. How do I connection between love and loss, between a man of the world and a boy at the bottom of his feelings I don't have you, when I don't have you, and I don't even know your name. You're an abstraction, I can't picture you, can't picture you. eyes feel blue. Sometimes your voice is warm. Sometimes your voice is trembling. Sometimes your voice is trembling. Sometimes your eyes, they Ricochet was dat. En dan heb je er natuurlijk nog één. Jazeker. Ja. Welke was dat ook alweer? <laughs> Eh, wake Up Empty. Wake Up Empty. Die zie ik niet eh, even 1, 2, 3 op jouw eh, album staan. dat klopt, ja. Dat, ja. dat moet op het volgende album dan <laughs> komen. <laughs> ben je heel productief dan, nu, op dit moment? Ja, ik, speel, ik speel best wel lang. Dus ik heb veel liedjes. En, dus die ben je gewoon aan het uitproberen nog? Ben je ook aan het uitproberen om te kijken of je er misschien nog iets eh, aan toe kunt voegen of wat dan ook? Ja, zeker. Sommige nummers, die, eh, het komende nummer, dat is wel al heel oud. Ja. En eh, ja, in de studio ontstaan er dan extra laagjes, backing vocals, extra dingen. Dan krijg je zo'n oud nummer opeens een nieuwe ja, dimensie. Ja, ja. Eigenlijk. En dat, dat is het mooie van muziek, denk ik ook. Ja, het is wel leuk om dan zo'n nummer weer opnieuw eh, een nieuw leven te geven. Ja. Of om gewoon helemaal nieuwe nummers te schrijven, zoals dat, uh, dat, nummer, dat nummer ik eh, zo net gedaan heb. Ja. En ja, Wake Up Empty, dat, dat is eigenlijk gebaseerd op een droom. Dat heb ik wel vaker, dat ik vanuit een droom, dingen die ik droom, dat ik een songtekst schrijf s ochtends. Dan zit ik daar nog half in. En eh, dit was een hele, hele rare droom. Dan ga ik nu mijn droom vertellen op de radio. Maar... <laughs> Geef niet. <laughs> ja. maakt het wel heel interessant. <laughs> Lang geleden eh, droomde ik eh, dat er iemand onder een luchtballon zat op zo'n zo'n schommeltje. Een man die zat gitaar te spelen. Ja. Ik hoorde die melodie. En toen ging ik eens beter kijken in die droom wie dat nou was. En dan was dat Rod Stewart. Ik helemaal geen fan ben van Rod Stewart. Maar ik vond die melodie heel mooi. Nou, ik, ik, ik, schrok wakker uit die droom. Ik heb eh, vervolgens een, een, bandje, dat was nog een bandje, <laughs> gepakt. Ja. Het ingezongen, die melodie, zodat ik hem niet vergat. Ik ben weer in slaap gevallen. <laughs> ja. En eh, toen eh, werd ik s ochtends wakker. Ik was alles natuurlijk weer vergeten. <laughs> maar je had het bandje nog? toen het bandje, dat kwam ik natuurlijk weer tegen. En ik dacht, oh ja, dat bandje. Wat staat erop? Toen heb ik het nog maar uitgewerkt. Heel goed. Wake up empty. How can you say our love is gone? I still think it's here to stay. Picking up the pieces how it used to be, we still can't find a way. Why do you say my love is away? I still feel it here for you. If we're still withholding nothing that we're feeling inside, you don't have to be so blue. And what do you find when you wake up empty and there's no one to make you feel proud? You used to say our colors would last forever. Now the feelings you have are worn out. Why do you feel my lies are true? I guess you just lost your way. Tell me all about it, I want to know before you go astray. Do you wanna go back to your fools again and live your previous life? How can I make you stop the things that you do? Cause you just don't know where you'd arrive. And what do you find when you wake up empty and there's no one to make you feel proud? You used to say our colors would last forever. Now the feelings you have are worn out. Mm na na na dankjewel. We gaan zo direct eh, na 9 uur natuurlijk nog een paar nummers eh, van je horen. Dus eh, dit was een hele mooie in ieder geval. Dus hij is in ieder geval weer even nieuw leven ingeblazen. Frank Demian was dat. straks na 9 gaan we natuurlijk nog even verder met hem. hier gaan we verder met muziek. You Would Have Been van Niche. sure as long as I will live, I feel so much love, so much love, and it's mine to give. En dat was er, uh, deze niche met, uh, met het uh, nummer You Would Have Been. Uh, dan heb ik er nog één uh, tot aan 9 uur. En dat is uh, een, een heerschap die in 2012 eigenlijk eerst zei van... moet ik eigenlijk nog wel meedoen aan de grote prijs voor Nederland? Hij zei eh, van... Eh, ja, ik weet niet of dat voor mij wel weggelegd is. Uiteindelijk heeft hij, eh, heeft hij toch besloten om dat wel te doen. En dat is me goed ook dat hij dat gedaan heeft. Want ja... daarmee heeft hij zichzelf toch daar enigszins mee op de kaart gezet. dan moet ik alleen even kijken of ik het singeltje ook wel heb, heb klaarstaan. Ja, dat heb ik wel, <laughs> maar eh, ik weet alleen in, grote naam niet hoe lang die dus duurt. Dus het kan zijn dat ik uh, zomaar eh, ergens op een gegeven moment een, een, stilte ergens ga krijgen. Het is niet de bedoeling. heb ik hem nou? Even kijken jongens. nee, ja, hier. Maar... Leuk is dat. Als je dan nog even tijdens de uitzending dan... Oh ja, kijk, dat is, dat, daar, daar heb ik wat van aan die informatie. Um, ik zei al, 2012, eh, dat was het jaar dat hij won. Ehm, ik heb het over Rogier Pelgrim. Eh, het nummer wat hij geschreven heeft, heeft hij vorig jaar geschreven. Eind vorig jaar, of wat zeg ik, misschien zelfs aan het begin van dit jaar.